5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er liggen nog 252 coronapatiënten op de intensive care. Drie minder dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Daarnaast worden er nog ruim 481 andere patiënten op de IC's verpleegd. Volgens voorzitter Kuipers is de daling iets trager dan de afgelopen dagen... vermoedelijk vanwege het weekendrooster tijdens hemelvaart. Het ontslag van de IC is dan gemiddeld later op de dag. Het kadaster is niet van plan om de tarieven voor burgers en bedrijven te verlagen. De Algemene Rekenkamer vindt dat de dienst die gegevens bijhoudt over onder meer gebouwen, wegen en kabels... de prijzen voor het opvragen van informatie moet verlagen. De dienst heeft tussen 2015 en 2018 ruim 104 miljoen euro meer geïncasseerd dan nodig was om de kosten te dekken. Maar het kadaster zegt dat de extra miljoenen nodig zijn als buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Koning Willem-Alexander heeft wel bijgedragen aan de inrichting van zijn privévertrekken in Paleishuis ten Bosch. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst na een bericht van de NRC. De krant meldde op basis van de wet openbaarheid van bestuur... dat de overheid is opgedragen voor alle kosten, ruim 63 miljoen euro. Maar volgens de RVD is die conclusie onjuist. De dienst zegt dat de renovatie en ook de privévertrekken zijn betaald door het Rijk... maar de inrichting van de privévertrekken is door de koning zelf betaald. En wegens privacyredenen stond dat niet in de opgevraagde documenten. De Chinese zanger en muzikant Mori Kante is overleden. Hij werd vooral bekend dankzij zijn wereldhit Jekke Jekke in 1988. Met dat nummer droeg hij bij aan de popularisering van de Afrikaanse muziek in de westerse wereld. Kante was al geruime tijd ziek en reisde voor zijn behandeling geregeld van Guinea naar Frankrijk. Maar door de coronacrisis was dat niet langer mogelijk. Morikante was 70 jaar. Het weer, het regengebied dat richting het oosten over het land trekt... brengt koele lucht mee. Op veel plekken is het nog maar 15 graden. Morgen af en toe zon, maar lokaal ook kans op een bui.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 Live. Dit is ZFM. vrijdag 22 mei. Mijn naam is Walter Sands en dit is Welkom in Zandvoort. Goedemiddag Zandvoort. lekker om weer terug te zijn. Dit is Welkom in Zandvoort. Nieuw programma. Vrijdagmiddag van 5 tot ja, 7, misschien 8. We proberen het vandaag voor het eerst uit. En het is het programma bedoeld voor onze gasten in het mooie dorp. En eh, ja, vooral veel toeristische informatie. Al is dat er weinig nog op dit moment. Maar dat zal naar de zomer toe veel meer worden. Ik vind het in ieder geval leuk om weer te doen. En eh, ja, vooral ook veel lekkere muziek. Zoals deze van de SOS Band. 1983. Hier bij ZFM, waar het bijna tien over vijf is. Sandford. Bonjour à tous à Zandvoort. Welcome at Zandvoort. Welkom in Zandvoort. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single Alicia hier bij ZFM. Ja, dan gaan we door met een paar mannen die al lang in de kritieke leeftijd zitten. Ik ben is opgericht in 1962 en ze doen het nog steeds. Mick Jagger 76, Charlie Watts wordt volgend jaar 80. Van Keith Richards en Ron Wood weten het gewoon helemaal niet. Hier zijn ze, Ghost Town, de Rolling Stones. Het was een en eh, Je hoorde het trieste nieuws al in het nieuws. Morikant is vandaag, eh, eerder vandaag overleden. Maar uh, ja, daarom draaien we natuurlijk zijn grootste hit. Jekke, jekke. Gaan we door hier bij ZFM. Met ja, zo'n lekkere plaat. Ook weer uit de jaren 80. Tuxedo. So good. Hier is die bij ZFM waar het 20 over 5 is. It's so good. It's so good. Feels so good It's so good. It's so good. It's so good, it's so good. Feels so good to me. It's so good, it's so good. It's where I wanna be. Something about it feels so right. So certain that I can't refuse it. It's got me holding on so tight. Uh, and I don't ever wanna lose it Oh, the magic touch that should make you go high, high, high. I can't get enough, no, I can't get enough of the magic touch that should make you go high, high, high, It's so good, it's so good, feels so good to me. It's so good, it's so good. I don't wanna stop now. It's so good, it's so good, feels so good to me. It's so good is where I wanna be. Oh, I feel it burning up so hot. That sweet sensation that you're sending. I'm gonna give it all I got. Uh, and make that magic never ending. You know I can't get enough. No, I can't get enough of the magic touch that you can make it go high, high, high can't get enough. No, I can't get enough of your magic touch. That trick that make you go ah ah ah! It's so good, it's so good. Feels so good to me. It's so good. close to me Don't stop and go Oh, like it's supposed to be Don't stop and go ging natuurlijk helemaal de mist in. Want Tuxedo, dat, is, dat klinkt als de jaren 80, maar is gewoon van 2015. Er zit Media Heathorn zit daarachter. En eh, ja, dit is een jaren 80 beat, maar gewoon 2015, vijf jaar geleden. Dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, en dan is het eh, bijna zomer, nog 30 dagen. En dan, eh, dan komen we hier bij de omroep altijd over... wat wordt nu de zomerhit? En ja, ik heb er twee. Benji, Super Lonely en Doja Cat.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 Never knock it till you try. yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas and titties. dat zijn dan volgens mij die twee kanshebbers voor de zomerhit van deze zomer. Doja Cat, hoor je nu. Los Angeles komt vanaf 35 jaar oud. En eh, ja, heel populair op TikTok. En daar is dit dus ook vandaan. Ja, maar ja, dan die andere, Beanie. Komt uit Nieuw-Zeeland, 20 jaar oud en 292 miljoen streams inmiddels al op YouTube. Dus ja, ik, ik, ik, ik denk dat het Beanie wordt. Goed, het is half zes. En eh, ja, ook de bedoeling van dit programma is om wat toeristische informatie te geven. Ja, er is natuurlijk vanwege dat, uh, dat C-woord, eh, zoals Jaap Koper dat altijd zegt... is er weinig te doen in het dorp. Maar ja, dit programma is coronavrij. Als je iets over corona wil weten, dan kijk je maar op Text TV kanaal 40. En ja, ik heb even bij Liefstad Zandvoort gekeken. Er is genoeg te doen hoor. Je kunt nog steeds naar strandyoga, daar zijn ze weer mee begonnen. Dat kan op eh, woensdag en op vrijdag van 9 tot 11. En dan kun je bij Zenzel Yoga opgeven. Bij tent 4. Tent 6 is dat, sorry. Tuurlijk, de surfscholen zijn ook weer open. Je kunt eh, bij Buddha Beach kun je kickboxen op het strand. De weekmarkt is er altijd. En natuurlijk kun je gewoon strandwandelingen doen. Beachbarretjes. De strandtenten hebben een takeaway open. Dus er is eigenlijk best wel genoeg te doen. Hier in Zandvoort in deze dagen. Met het c wat ik van Jaap Koper niet mag zeggen. Goed, gaan wij gewoon door met lekkere muziek hier bij ZFM. En dat is die lekkere klassieker Summertime. Hier is die. La la Fish are jumping, don't you know, my darling?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 En dat is dus jonger dan de Stones. Maar dat is zijde. Ja, en dan is het uh, zo 20 voor 6. Eigenlijk wil ik rond half 6 een beetje Motown draaien. En, en misschien weet je nog vroeger die Soul Show. En daar had je altijd van die jingles van Motown. Die klonken zo gaaf en dat wilde je gewoon hebben. Ja, ik heb zo'n oude jingle gevonden, die klonk zo. From Motown with love. Give the gift of Motown with 70 all-time classics on one magical album. From Motown with Love. you can depend and never worry. You see, my love is alive. It's like a seed that only needs the thought of you lekker of niet? Motown. Diana Ross, 1970. Dus de plaat is precies 50 jaar oud deze, eh, dit jaar.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 We gotta both admit it. It's funny, we both listen. It's a blessing. Bieber Intentions. Ja, en dan kijk even naar buiten op de officiële ZFM thermometer. En dan is het 17 graden in Zandvoort. De zon schijnt, er dus blauwe lucht. Maar eh, ja, deze week af en toe zon, af en toe wolken. Vanaf dinsdag worden weer 20 graden. En eh, ja, voor onze Duitse gasten, also ab dinsdag weer 20 graden en af en toe zonne. ab und zu Wolken und vielleicht auch ein bisschen Regen. Sag mal, Ernie, was willst du denn am Strand machen, wenn du alles vergessen hast? Du hast kein Badetuch, kein Butterbrot, kein Radio, keinen Eimer, keine Schaufel. Du hast wirklich nur eine Sache mit, Ernie? Ja, nur eine Sache, Bert. So, da bin ich aber gespannt. Kannst du mir sagen, an welche Sache du heute gedacht hast? Oh, an meinen Regenschirm. Man weiß nie, wie das Wetter wird, Bert. Oh nein, meine Badehose wird ganz nass, meine Brot und mein Radio werden auch ganz nass. Was soll ich denn nur machen? Oh. Mixo. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Ja, du meintest, du bist anders als die anderen immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zähl jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du Yeezys, auf whites ich hab alles im Schrank. Bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht brauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast Redana Superstar in Duitsland, maar in Nederland kennen we haar bijna niet. Ze is een eh, Zwitserse, ja, Zwitserse rapster, rapper. En eh, ja, met roots uit Kosovo, Albanië, 25 jaar oud. En heeft ook meegedaan met Jaja van Aja Murekura. En dat ken je natuurlijk wel, want dat heeft meer dan 500 miljoen views. Nou, ben je weer helemaal bij. En gaan wij door met Lano Richie. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. You know sometimes I sit and wonder. Hier bij ZFM en het eerste uur zit er bijna op. Welkom in Zandvoort, het tweede uur. Zometeen weer en eh, tot die tijd. Ja, weet je, gewoon weer lekker met disco. Sister Sledge, waarom niet? Omdat het kan. Nou Rodgers, produceer het. En ook, je horen hem de achtergrond is een gitaartje.